12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De meeste coronamaatregelen blijven nog tot 20 mei van kracht. Alleen voor kinderen worden de regels versoepeld. Zo gaan de basisscholen vanaf 11 mei weer open... en mogen kinderen tot 18 jaar vanaf volgende week onder bepaalde voorwaarden weer samen sporten. Dat heeft premier Rutte vanavond bekendgemaakt. Andere maatregelen, zoals geen bezoeken aan het verpleeghuis, blijven van kracht... Voor evenementen geldt dat ze tot 1 september niet doorgaan. Een reactie op de verlengde maatregelen spreekt seniorenorganisatie KBO, PCOB, van een harde boodschap voor ouderen. Het sociaal isolement waar ouderen nu al in verkeren is bijna onmenselijk te noemen, al dus de organisatie. De landelijke organisatie Cliëntenraden had gehoopt dat er maatwerk mogelijk zou zijn. De onderwijsbonden willen dat onderwijspersoneel niet onder druk wordt gezet om weer voor de klas te gaan staan. Vooral niet als een leerkracht behoort tot een risicogroep, dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Vanuit de evenementenwereld is over het algemeen begripvol gereageerd dat alle evenementen tot 1 september niet door mogen gaan. Ook het betaald voetbal gaat tot september niet door. De KVB maakt later bekend wat de gevolgen zijn voor de competitie. De man die vastzit voor de dodelijke steekpartij in Os afgelopen weekend is een asielzoeker uit Soudaan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de Telegraaf. De man zou ook hebben geprobeerd een vrouw neer te steken, maar die wist te ontkomen. De man van 25 is een bekende van de politie. De 13 weken echo als standaard voor zwangere vrouwen wordt uitgesteld naar op zijn vroegst de tweede helft van volgend jaar. Met die echo moeten ernstige afwijkingen eerder kunnen worden vastgesteld dan nu het geval is. Staatssecretaris Blokhuis schrijft dat er te weinig personeel is voor de echo... en dat, door, dat daardoor vrouwen die een vervolgonderzoek moeten krijgen de dupe kunnen worden. En dan het weer. Het blijft helder. De temperatuur daalt naar een graad of 8.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Ehm, ja, de natuurgeluiden die je op de achtergrond hoort ehm, komen natuurlijk van een cd af. Een cd uit eh, jaren geleden. Het heeft bij mij eh, nummer 631. Eh, nou, dat is misschien wel meer dan 10 jaar geleden. Ik zoek er ondertussen even naar een jaartalletje op het, eh, op het eh, doosje. Maar nee, dat gaat niet lukken. In ieder geval, het heet eh, Bird Song Concert. Werd destijds uitgegeven bij het Heemsteedse label Oriade Music. Dat was het grootste New Age muzieklabel in Nederland. En misschien ook wel daarbuiten. In ieder geval binnen ons konterrein. En um, ja, dit zijn uh, birdsongs, zoals je dat duidelijk hoort, met een uh, eh, watervalletje erheen. Goed, ehm, de muziek in dit uur is eh, van Paul Speer, Asha, oftewel Asher Queen, hebben we in deze twee uur ook volop gehad. en dat komt allemaal. Dan nog natuurlijk Mart, onze Japanse grootmeester in de klassieke muziek. Deborah Offerenhauser met Soundscapes. Dus deze geluiden die gaan we misschien straks wel weer terug horen. Een man waar wij heel lang niks van, van hebben gehoord is Ken Verheken. Consider the Moon and Stars, zo heet dat album waar we van, wat van gaan draaien. En nog veel meer. Eh, je kan het allemaal terugvinden op peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en dit programma. Ik wens je heel veel luisterplezier. subway trains, I saw the beggar with his heart on fire. I saw the lover blindfold on the wire because you loved me. I saw the broken chains, I saw connectedness. Where the chaos reigns, I saw the kings and queens. In the cafe crowd, I saw the Christ in you that hallowed ground because you loved me. I could love myself because you kissed me. I could feel my life because you wanted me. I could purify because you touched me. I could touch the sky. It was the greatest gift I ever knew because you loved me. Oh, I loved you, it all made sense to me. All the threats we weave, because you loved me. Because you loved me, I saw so many things. I saw a violin with a thousand strings. I saw a gentleman Free the gentle birds, I saw our Savior. Free to walk this earth because you loved me. I had the strength of ten, I was a soldier of the sacrament. If it was broken, I could not mend it well, and with my bare hands, I built a cathedral because you loved could heal my heart because you whispered. I could hear your prayer because you smiled at me. I could rest in peace because I slept with you. You could rest in me. It was the sweetest thing I ever knew because you loved me It all came through for me because you loved me. The truth appears and disappears. I lit a candle for your tears. I loved you as the shepherdess, I loved you in the wilderness prophecy has come to pass. The chalice spilled, the shards of glass. The spell is broken, and I don't feel betrayed. No, in the end, the love remains. Oh, yeah, yeah. the love remains. because you loved me. I saw so many things. I saw the newborn child that forgiveness brings. I saw the holy dove in the marketplace, and I saw all your lies in your pretty face because you loved me.